De politiek werkt aan een landelijk verbod op lachgas voor volgend jaar... maar nu is in meer dan de helft van de gemeente al een verbod. Lijkt tot nu toe dus niet echt veel effect te hebben... zegt collega Jeroen Gortworst, die een rondvraag deed onder gebruikers. Waar eerder ging over dit soort patronen, hadden jullie het nu steeds vaker over lachgastanks. En juist over die tanks zeggen experts en onderzoekers dat ze zich zorgen maken. Vier deskundigen op lachgasgebied zeggen dat alleen een landelijk verbod niet genoeg is... want een kleine groep gebruikers kan er toch wel op de een of andere manier aan komen. Inwoners van Hongarije mogen zeggen wat zij vinden van de anti-LHBTI-wet die vorige maand in het land werd ingevoerd. Daarin staat dat jongeren geen informatie mogen krijgen over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Vanuit de EU was er veel kritiek op. De Hongaarse premier Orbán organiseert nu een referendum zodat Hongaren zich kunnen uitspreken. En de dodelijke mishandeling op Mallorca houdt de badplaats waar het gebeurde, Playa de Palma, nog steeds bezig. Een week geleden zou een groepje Nederlanders al de hele avond ruzie hebben gezocht. Uiteindelijk vielen ze vijf andere Nederlanders aan. Een jongen van 27 uit Wallingsveen overleefde het niet. Deze ooggetuige kan het zich nog goed herinneren. Ik zag, eh, zag er twee zag wegrennen. Alleen achteraf heb ik nog iemand aangesproken daar hier op de strip. En die had er een filmpje van gemaakt. Eh, en dan zag je inderdaad dat die jongen gewoon echt door een hele grote groep is eentje gewoon door in, in elkaar geslagen werd. De verdachten zijn nu in Nederland, maar volgens correspondent Rob Zoutberg duurt dat waarschijnlijk niet lang meer. De politie staat in de startblokken om naar Nederland te gaan om daar de verdachten van deze doodslag te horen. Bij justitie is alles erop gericht dat die verdachten vanuit Nederland naar Mallorca komen om uiteindelijk dus hier te worden berecht. Het weer flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn ook wolken. Het wordt 22 tot 25 graden. In het zuidwesten wordt het zelfs 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar.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 Zoals Amerikaanse onderzoekers stellen. Dan zou één prik met Janssen misschien niet genoeg zijn. Uit voorlopige resultaten van onderzoek van Janssen zelf zou blijken dat de effectiviteit wel voldoende is. Het coronarisiconiveau in Nederland staat in bijna alle 23 veiligheidsregio's nu op zeer ernstig. Dat gold tot vandaag voor maar 11 regio's. Nu zijn alleen Zeeland en Drenthe nog ernstig. En Fabio Jacobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. En dat is zijn eerste ritzege sinds zijn rentree na een lange revalidatie. De sprinter raakte bijna een jaar geleden zwaar gewond... door een crash in de Ronde van Polen, veroorzaakt door Dylan Groenewegen. Het weer, vannacht een graad of 12. Morgen in het noorden wat bewolking, in het zuiden zon en 20 tot 25 graden.